4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is de herdenkingsdienst bezig voor de overleden leider Kim Jong-il. Honderdduizenden Noord-Koreanen zijn op het centrale plein van de stad samengekomen. Zijn zoon en opvolger Kim Jong-un volgt de dienst vanaf een balkon van een gebouw dat aan het plein staat. Hij wordt geflankeerd door partijleiders en hoge militairen. Gisteren namen de Noord-Koreanen afscheid van hun overleden leider. Kim Jong-il overleed op 17 december aan een hartaanval. En vandaag wordt de periode van rouw afgesloten. Een Australische vrouw heeft drie dagen vastgezeten in haar auto... waarmee ze van de weg was geraakt. De vrouw van 45 week uit voor een overstekende kangoeroe... en reed vervolgens een taluut af. De auto kwam op de kop tot stilstand... en de vrouw zat met één been bekneld. Pas na drie dagen werd haar hulpgeroep gehoord door een jongen... die toevallig langskwam lopen. De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht waar haar been is geamputeerd. Volgens de politie is het een wonder dat ze het ongeluk heeft overleefd. De New York Times heeft per ongeluk een e-mail gestuurd naar meer dan 8 miljoen mensen waarin ze een abonnement met korting wordt aangeboden. De geadresseerden zijn mensen die ooit hun mailadres aan de krant hebben gegeven. De bedoeling was dat de mail alleen naar een paar honderd mensen zou worden gestuurd die onlangs hun abonnement hadden opgezegd. Veel mensen reageerden op het aanbod, maar toen zei de krant via Twitter de mail zelf niet te hebben gestuurd. Later op de dag gaf de New York Times wel toe dat er een fout was gemaakt. Het weer, het is helder. In het noorden komen een paar buien voor en het is zo'n 4 graden. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht van de studiosessies. Met Roel Koeners. a daydreamer, come see what I see. I'm a believer, all that I need is the air that I'm breathing, and you here with me. There is nothing more than that, so won't you dream with me? Dream with me, dream with me. Oh, won't you dream with me? Forget the worries in your head. Come away with me instead. Live a life you won't forget. Mm. all that I need is the air that I'm breathing and you here with me. There is nothing more than that. welkom bij de nacht van de studiosessies. Het derde uur zijn we ingegaan met Dotan. Die trad 8 september jongsleden op in speakers met Koppen... en zong daar Daydreamer. Dotan, de Nederlandse singer-songwriter... De nacht van de studiosessies. Nogmaals, er komt geen plaat aan te passen, er komt geen cd aan te passen en ook geen uh, mp3'tje die is eh, afgetapt van een iPod of zo. Maar allemaal eigen opnamen. Opnamen uit radio- en televisieprogramma's. Eh, de meeste programma's, de meeste opnamen die je voorbij hoort komen... die komen uit Spijkers met Koppen met het oog op morgen. Het ochtendprogramma van Giel. En verder zijn er oude archiefopnamen uit Twee meter de lucht in... en Denk aan Henk... Maar ook exclusieve opnamen uit de archieven van de VRT en de BBC zal je voorbij horen komen. Dit komt uit Met het oog op morgen. Wouter Hamel. 26 september afgelopen jaar. Touch the Stars. If only I could touch the stars. If only I could find a way out of this bar. There's a world out there, it's vicious and it's cold. If only I could find a someone I could hold. Yeah, I could hold. Mm. If only you could bear my son if only we could find a place where freedom's won. There's a star up there. She's vicious, but she's old. If only I could find her someone I could hold. Yeah. Won't you get a little closer? Won't you waste a little time? Get a little closer to this lonely heart of mine was made to love you, dear. You were made to disappear. I was made to hold the gun, and you were made to shine. If only I could touch the stars and find a way out of this bar. If only I could find someone, someone to hold. Yeah, someone to hold. Um. en Touch the Stars uit met het oog op morgen van 26 september jongsleden. En als je gaat naar de website van de nacht klinkt anders... dan eh, kan je precies zien welke liedjes wij nog gaan draaien... voordat het uh, eh, 6 uur is en eh, welke we inmiddels al gedraaid hebben. Je kan dan ook zien uit welke programma's de opnamen afkomstig zijn... en wanneer het is opgenomen dit uit Denken Heng bijvoorbeeld. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. hands, clap your hands for your brother, brother. He is my king, he is the one, a father, a son. He understands what I am. He's my man. I'm here to show you, number love for you, let a sister glow you. My brother, brother, brother, brother. He's my support system. He likes his soul sister, and I can't live without him. I love his lips, his kiss, his touch, and his, his smile. His love is necessary. I want him with me daily. And I just want the world to know about my life. brothers, I love you. I the one for you. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. My brother. brother, brother. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. Misunderstood, up to no good around the hood. Some say this, but they don't know shh about my man. I'm here to show you, number love for you, let a sister love you. My brother, brother, brother, brother. He's my support system. He likes his soul system, and I can't live without him love his lips, his kiss, his touch, and his smile. His love is necessary. I want him with me, daddy. And I just want the world to know about my. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. Clap your hands, clap your hands for your brother, brother. clap your hands for your brother. Het optreden van Angie Stone bij Denk aan Henk op 19 maart 2002.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 And she don't wanna go outside tonight. Cause in the pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside. Angels to fly. angels to fly. boots, gloves, raincoat. Tried to swim and stay afloat.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 The worst things in life come free to her, cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight, cause in the bite she'll fly to the motherland. And Sell love to another man. It's too cold outside. Angels to fly. Now an angel died, covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. this time now will fade out tonight, straight down the line. straight down the line. No, oh. mm-hmm. no one they say she's in the class 18, stuck in her dream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, steam crumbling like pastry and they scream. The worst things in life come free to us, cause we're all under the upper hand.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 The world could show nothing to me. So, what good would living do me? And God only knows what I'd be without you. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, if you should ever leave me, your life will still go on, believe me. The world would show nothing to me so what good would living do me? God only knows what I'd benadering van een liedje dat je kent van de Beach Boys. Got Only Knows. Ruben Heijn, zijn stem was te horen en de opname die werd gemaakt eh, begin van het afgelopen jaar. In het programma Laat op 2, een programma dat eh, rond middernacht altijd te horen is via Radio 2. Laat op 2, uit Laat op 2 kwam dan deze Got Only Knows, Ruben Heijn. Zo dadelijk Whalen. En die mm, was aanwezig met tal van andere artiesten toen in september de opnamen werden gemaakt van De Wereld Draait Door recordings. Maar eerst een opname uit het archief. Het historisch archief van twee meter de lucht in. Olita Adams. Climbing every mountain Always time the cost days gone by sign I don't talk too much about it. It's something I keep working on. I don't have too much to build on, just a faith that's never been too strong. There is a man there in that building He's a holy man, they say. And he keeps talking about tomorrow, while I keep struggling with today. He preaches hell, fire, and brimstone, and heaven seems so far away. I do believe in a higher power, one that loves us one and all. Not someone to solve my problems or to catch me when I fall. He gave us all a mind to think with and to know what's right or wrong. He is that inner spirit that keeps us strong. In my own way, I'm a believer, but not in voices I can't hear. I believe in a loving Father, one I'll never have to fear. That I should live life at its fullest just as long as I am here. in september toen de opname werden gemaakt van de Wereld Draait Door Recordings. Van de ene recording naar de andere recording. De opname die ik nu laat horen komt weer uit de omroeparchieven van de VRT. Die hadden afgelopen zomer een heel interessant project. Een heel interessant project eh, werd namelijk gevraagd aan een aantal zangers en zangeressen om een liedje te maken... dat gebaseerd is op een schilderij. En onder eh, dat illustere gezelschap één Nederlander. En dat was Spinvis. En die gedroeg zich weer anders dan anderen... want die had geen schilderij als voorbeeld genomen. Maar muurschilderingen. Muurschilderingen die zich bevinden op de grotten van Lascaux... is heel populair in eh, Vlaanderen, Spinvis. En dit liedje dat componeerde hij speciaal voor het eh, radioprogramma Moshi. Een liedje gebaseerd op de schilderingen, de eh, tekeningen van de grotten in Lascaux. Heeft hij nooit in Nederland gezongen. Maar eh, via een omweg hoor je het dan eh, wel hier bij Radio 1 in Nederland. Dankzij de medewerking van de collega's van de VRT. Grotten in Lascaux, de stem van eh, Spinvis. Freek jongen. Daarom weet ik het ook. Een eerbetoon aan mijn vrouw. Omdat jij wist dat ik het was niet je laatste minnaar, de knapste van de klas. Omdat je blozend voor me stond, naïef en van de kook. Omdat jij smoor verliefd was. Daarom was ik het ook. Omdat je bij me blijven wou, ondanks mijn bot gedrag. Mijn vrijgezelle drift gepikt hebt elke dag. Omdat je maling aan de mensen had, geroddel en gestook. Omdat jij zo graag trouwen wou. Daarom wou ik het ook. je door vechten op het randje van de dood. Vrede, tedere leven in je armen sloot. Omdat je onomwonden het huwelijksbed in dook. Omdat jij zo graag kinderen wou. Daarom kreeg ik zo omdat je leven kunt met mij, zoals ik ben. Omdat jij altijd anders ben dan ik denk dat ik jou ken. Omdat jij jouw heilig vuur niet verstikken laat in rook. Omdat jij weet wat liefde is. Daarom weet ik het ook. dat jij weet wat liefde is. de jongen. Zoals de 24 oktober 2010 optrad in Spijkers met Koppen. En aanstaande zondag dan is hij bij de VPRO op televisie te zien... met zijn eh, nieuwjaarsconferentie Freek de Jonge. Tijd voor Natasha Bedingfield uit het programma van Giel. Natasha Bedingfield die was eh, eerder dit jaar te gast in het programma van Giel Belen op 3FM. En zij zong daar haar grote succes Unwritten, Natasha Bedingfield. En vervolgens hoorde je uit het historisch archief, uit het Denk aan Henk archief uit 1993... het optreden van de Belgische groep Soul Sister. Destijds heel populair. En een van de successen die ze op dat moment hadden, het liedje Changes. Blijven nog even in België... Dit wordt Jasper Steverlink uit Met het oog op morgen 2004. It's a god-awful small affair To the girl with her mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen As she walks through a sunken dream To the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen. The film is a sad thing, cause I lived it ten times more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's in the best selling show. Cause Lennon's in again. See the mice in their million halls. From Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia's out of bound. To my mother, my dog, and clown. the film is a saddening bore. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be read again. Henk en Henk Archief. 13 juni 1996. Total Touch met de zang van Trentje Oosterhuis. Somebody Else's Lover. En daarvoor uit Met het oog op morgen van 4 november 2004. De stem van de Vlaming Jasper Stevelink. Het liedje van David Bowie. Life on Mars. Dit is een bewerking, of misschien wel een vertaling, uit het Vlaams. Dan heet het Ik vraag gedaan... En in het Nederlands is het geworden Ik wil met je gaan. Hier is Leon Polman als LP3. Mag ik binnen, mag ik binnen om een liedje te beginnen? Over de dingen die ik mij allemaal herinner uit de goede oude tijd. Van rekenen en vlijt, een leven zonder zorgen, ambitie of spijt. De hele dag voetballen, voor het donker naar huis. Alleen maar buiten spelen en voor school gaf ik meestal niet thuis. Drie keer durven was doen. Meisjes plagen, zoentjes vragen. En wat je zegt, dat was jezelf. Met je kont door de helft. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik wil met je gaan, wil met je gaan. Er was nog geen RTL geen gsm. Maar Gerard Joling had al wel die vreselijke stem. Brons honeymoon, ome Willem, tante Til en onkel X. En verder was er niks. We mochten niks, maar deden alles. Meneer Cactus was een held. Onze vader had nog haar en we telden al ons geld voor de kermis. Stoer doen in de botsauto's, outrun. In plaats van onze Commodore. Er waren geen cd's, alleen cassettes en ook geen mp3'tjes. Buurman, wat doet u nu voor onze allereerste tietjes? Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik met je gaan, kom met je gaan. je potje vet. Petje, vitamintje, pim, pam, pet. Het Songfestival, jee, later naar bed. De reflex, flex, flex, flex, flex, flex op ons tennisracket. Ja jongens, we zagen het groot. We werden alle wubbewokkels of piloot en haten. Was nog geen nationale sport. Alleen misschien die gehaktbal op ons bord. BMX'en, er knetter, kauwgom kauwen. En dan weer op je donder krijgen van die ouwe En kniestukken waren ook niet vrij. Ik stop ermee, want het wordt saai. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik wil met je gaan, ik wil met je gaan. de VARA-archieven eh, gemaakt voor het programma van Giel. En ik heb het destijds ook gehoord bij Stenders Eetvermaak. Je kon luisteren naar de stem van Leon Polman... die bij eh, tegenwoordig het eh, ochtendprogramma op Radio 2 producers... en ook bij het programma van Claudia de Brij. En af en toe dan zingt hij wat voor zichzelf. En zo maakt hij de vertaling van... ik vraag het aan van de Fixkes. En dat werd dan Ik wil met je gaan... Dit zijn de troublespankers Spankers tot aan het nieuws. En het komt uit Denk aan Henk, 14 februari 96.